Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Wonden van het busongeluk in Zwitserland zijn allemaal geïdentificeerd. Tot gisteravond was er nog onduidelijkheid over de identiteit van twee kinderen die in coma liggen. Van de 28 dodelijke slachtoffers komen er 17 uit de Limburgse grensgemeente Lommel. En onder hen zijn zeven Nederlandse kinderen. Scholen in België houden vrijdag een minuut stilte voor de slachtoffers van het busongeluk. Premier Di Rupo van België wil een dag van nationale rouw houden. Het Europees Parlement stemt vanmiddag over een motie waarin het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen wordt veroordeeld. In een resolutie wordt premier Rutte nadrukkelijk opgeroepen het meldpunt te veroordelen en er afstand van te nemen. Onder de opstellers van de resolutie zijn de christendemocratische fractie waarvan het CDA deel uitmaakt en de liberale fractie waarin de VVD is vertegenwoordigd.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 Verder willen ze dat de accijnsen vanaf 2014 meestijgen met de inflatie. Vijf Nederlandse universiteiten staan in de top 100 van het Britse tijdschrift Times Higher Education. De TU Delft staat op nummer 51, voor de Universiteit van Amsterdam, die is 71ste. Utrecht en Leiden volgen op 78 en 87. Wageningen staat nog net in de top 100 op plek 100. Met vijf universiteiten in de top 100 staat Nederland derde als het gaat om het aantal universiteiten in die lijst, samen met Japan. Amerikaanse tv-zender HBO stopt met de tv-serie Lak, omdat bij opnames drie paarden zijn omgekomen. Het afgelopen jaar kwamen al twee paarden om het leven en deze week stierf een derde paard. Het dier was na een valpartij zo zwaar gewond geraakt dat artsen het hebben laten inslapen serie Lak met onder meer acteur Dustin Hoffman speelde zich af rond paardenrisses. Het weer overwegend zonnig en zacht. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A13 worden gecontroleerd tussen Rotterdam en Den Haag.